en is er geen reden voor paniekvoetbal. Feyenoord verloor gisteren in Eindhoven met 10-0 van PSV. De grootste nederlaag uit de geschiedenis van de club. Het weer, afwisselend zon en wolken en een stevige noordwestenwind. In het noorden nog kans op een bui.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 De Belgische Els Klottemans, die tot 30 jaar cel is veroordeeld voor de parachutemoord, gaat in cassatie... Het Hof van Cassatie kan alleen uitspraak doen over procedurefouten. Als Klottermans gelijk krijgt van het Hof wordt de uitspraak van de Tongerse rechtbank vernietigd en moet het hele proces over worden gedaan. Els Klottermans heeft altijd ontkend dat zij de parachute van haar liefdesrivale Els van Doorn onklaar heeft gemaakt toetreding van Servië tot de Europese Unie is weer een stap dichterbij gekomen. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Luxemburg afgesproken dat ze advies vragen aan de Europese Commissie. Die moet beoordelen of er toetredingsgesprekken met Servië moeten worden begonnen. De gang naar de Europese Commissie is een procedurele stap waarover de ministers het tot nu toe niet eens werden. Enkele landen, waaronder Nederland, vinden dat Servië eerst volledig moet meewerken aan het Joegoslavië-tribunaal. Zo zou het land laks optreden bij de jacht op Radko Mladic. In Beest in Gelderland is een chauffeur van 16 omgekomen bij een auto-ongeluk. Twee andere jongens van 18 en 19 raakten gewond. Zij zaten ook in de auto die gisteravond van de weg raakte en tegen een boom botste. De drie tieners komen uit Vianen. Het is niet duidelijk waarom de jongen van 16 achter het stuur zat en van wie de auto was. Kassamedewerkers in supermarkten krijgen een hulpmiddel om de leeftijd van jongeren uit te rekenen. Aan jongeren onder de 16 mag geen alcohol worden verkocht. Bij twijfel vraagt de kassier dan een legitimatiebewijs. Maar uit onderzoek is gebleken dat het uitrekenen van de leeftijd aan de hand van de geboortedatum voor veel supermarktmedewerkers te ingewikkeld is. Daarom krijgen ze nu een schijf waarop